De Griekse politie heeft nog geen idee wie de bom heeft geplaatst en of de Afghaanse familie het doelwit was. De aanpak van de hypotheekrenteaftrek is voor de meeste kiezers niet langer taboe. Een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers zou het aanvaardbaar vinden als het belastingvoordeel wordt beperkt. Blijkt het onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant. 63% van de kiezers kan zich wel vinden in een bezuiniging op het belastingvoordeel voor huizenbezitters. Zelfs onder stemmers op de VVD, het CDA en de PVV is een meerderheid voor het beperken van de aftrek. Het Noord-Koreaanse leger heeft een verklaring uitgegeven met dreigende taal tegen Zuid-Korea en de VS. Volgens Noord-Korea verstoren Zuid-Korea en Amerikanen de veiligheid in de bufferzone tussen de landen. Zuid-Korea zou een psychologische oorlog tegen het noorden voeren... door journalisten en toeristen in de bufferzone rond te leiden. Als dat niet stopt, dreigen onvoorspelbare incidenten... en verlies van mensenlevens staat in de verklaring. Afgelopen week waren er al spanningen over een explosie op een Zuid-Koreaans marineschip. Er waren meteen berichten dat die was veroorzaakt door een Noord-Koreaanse torpedo, maar dat werd later tegengesproken. GroenLinks wil een kamerdebat over de opslag van CO2 in Barendrecht. Shell en de overheid willen daar een proef doen met het opslaan van CO2-gas onder een woonwijk. Maar wetenschappers zeiden in het tv-programma Zembla dat dat mogelijk niet veilig is. Als er gas ontsnapt, dan kan dat in de laagliggende wijk blijven hangen, omdat CO2-gas zwaarder is dan lucht. Het weer. In het noorden eerst nog droog, later in het hele land grijs en regenachtig. Tot maximaal 14 graden bij een matige zuidelijke wind.